Clemens Peters met het NOS Journaal. Criminelen hebben met de productie van drugs zoals ecstasy en speed. Dat staat in een onderzoek van de politieacademie. Het bedrag is hoger dan de jaaromzet van bedrijven als Philips of Albert Heijn. Maar volgens het rapport is het nog een voorzichtige schatting... en ligt de werkelijke omzet een stuk hoger. Verder zijn er volgens de onderzoekers te weinig rechercheurs om de drugshandel te bestrijden... waardoor de pakkans laag is. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Nederland is voor het derde jaar op rij gestegen. Op 1 januari 2018 was de gemiddelde woningwaarde 230.000 euro. 6,5% meer dan een jaar eerder, meldt het CBS. In Amsterdam kwam de gemiddelde waarde op het hoogste niveau ooit 340.000 euro. Aan de hand van de WOZ-waarde bepalen gemeentes onder meer de hoogte van een aantal gemeentelijke belastingen. De uittocht van vluchtelingen uit Venezuela nadert het kritieke punt, zegt de Internationale Organisatie voor Migratie. De situatie is volgens de IOM al bijna vergelijkbaar met de vluchtelingencrisis rond de Middellandse Zee. Venezolanen willen het land uit op de vlucht voor de economische en politieke crisis. Voedsel en andere levensbehoeften zijn schaars. De buurlanden dreigen overspoeld te worden door vluchtelingen, zegt de IOM. De Congolese oppositieleider en voormalig krijgsheer Jean-Pierre Bemba mag niet meedoen aan de komende presidentsverkiezingen. De kiescommissie in Congo heeft hem van de kandidatenlijst gehaald... omdat hij vorig jaar veroordeeld is tot 300.000 euro boete voor het omkopen van getuigen. Ook drie oud-premiers zijn van de kieslijst in Congo gehaald. En ook de huidige president Kabila heeft zich uiteindelijk niet kandidaat gesteld. Het weer, stevige buien met kans op onweer en hagel en mogelijk ook nog een mistbank.